Grote welden strekken, de getijden rekken. De koude komt de zon gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten o oh zo oud, slierten in de luchten. De vlogjes dalen met hun verhalen dekken met een stem de vele werken van weleer. Overwiegende bomen, krakend ijs, de bladeren reeds vertrokken, losgelaten heen gegaan. Opgestuift, bruin en geel, Elk dag weer een ander deel. Opgedragen als een mis met een mist. De wolken die kwamen. met een bries van stoom zonder te veel geweld gewild. Verschuift de kar en hier goed verpakt. Het doel in zicht waar mijn ogen zachter worden. Een heerlijk warm gebaar op de tafel staat. Alles klaar, een bord met goed en soep. Knollen uit de grond, de dampen dringen diep door. Daar is het eten voor. Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam ontdooid. Alles tot wel hier. Alles